Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeggen partijen in de Tweede Kamer tijdens een debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moeten beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Vooral de soms onduidelijke communicatie en het gebrek aan testcapaciteit krijgen kritiek. Niet alleen van oppositiepartijen, maar ook van regeringspartijen. Minister De Jonge geeft toe dat niet iedereen die dat wil zich nu kan laten testen. Hij zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de capaciteit verder op te schalen, maar dat het een ingewikkeld probleem is. Op dit moment worden dagelijks zo'n 38.000 mensen getest op corona, maar dat is niet genoeg. Volgens de Jonge was het tot half augustus nog rustig, maar daarna ging de vraag ineens enorm omhoog. Partijen hebben ook veel kritiek over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg. Ze vragen zich af of het kabinet daar eerlijk over is geweest. In het begin van de uitbraak hoefden zorgmedewerkers geen mondkapjes te dragen. Volgens premier Rutte had dat niets te maken met schaarste, maar was de richtlijn gebaseerd op medische oordelen van het RIVM. Premier Rutte verwacht dat het aantal zorgelijke regio's vanwege het aantal coronabesmettingen deze week dreigt te verdubbelen. Rutte verwacht dat er zeker acht regio's bijkomen. Nu zijn er nog zes zorgelijke regio's met strengere regels. Daar moet de horeca bijvoorbeeld eerder sluiten... en is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Vanaf begin oktober moeten vliegmaatschappijen weer binnen zeven dagen klanten hun geld teruggeven als ze een vlucht annuleren. De afgelopen maanden klaagden veel mensen dat ze lang moesten wachten op hun geld. Europese regels schrijven voor dat bij annulering een consument binnen een week geld terug moet krijgen. Maar vanwege de coronacrisis werden die regels tijdelijk niet gehandhaafd. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 10.